Goedenavond, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. De Tweede Kamer vergadert nog steeds over de versoepelingsplannen. Met een beetje geluk mag je vanaf volgende week weer naar het zwembad... en de sportschool maakt het kabinet gisteren bekend. Maar een boek lenen in de piep of naar het museum gaan mag nog niet. En dat is onbegrijpelijk, vinden Kamerleden van onder meer D66, PvdA en de Partij voor de Dieren ging trouwens niet alleen over de versoepelingsplannen. Partijen zijn ook boos op leden van Forum voor Democratie. Die zouden de coronaregels negeren in de Tweede Kamer, zegt D66. De heer Van Haga, de heer Baudet, al hun collega's, alle medewerkers lopen hier door het gebouw zonder mondkapje langs andere Kamerleden. Maar, en dat vind ik veel belangrijker, langs alle medewerkers van de Tweede Kamer. En ik zou de heer Van Haga en zeker de heer Baudet willen vragen om zich te houden aan de coronaregels. De vader van het Ruinerwold-gezin is gedwongen opgenomen in een zorginstelling. Het is niet bekend hoe lang Gerrit-Jan van D, zo heet hij, daar moet blijven of om wat voor instelling het gaat. Van D zou zijn kinderen jarenlang hebben verborgen voor de buitenwereld. Hij is niet vervolgd omdat zijn gezondheid te slecht is. En twee vrouwen moeten twee en vier weken de cel in voor het bedreigen van RIVM-baas Jaap van Dissel. Een van hen deelde zijn woonadres op Telegram en riep op om bakstenen mee te nemen naar zijn verjaardag. De andere vrouw noemde Van Dissel in een chatgroep een pedofiel. En een bijzondere dag voor tien Amsterdamse jeugdsporttrainers. Ze kregen een super exclusieve masterclass van niemand minder dan oud-bondscoach Louis van Gaal. Voetbaltrainster Maxime was bang dat hij heel streng zou zijn, maar dat viel reuze mee. Louis als persoon is denk ik anders dan dat wij hem alleen maar op tv zien. zoals hij zelf ook aangeeft is hij heel erg duidelijk en dat merk je. Maar daarbinnen ja, kan je wel veel tegen hem zeggen en staat hij overal voor open. En de belangrijkste les van de dag? Je moet altijd eh, dicht bij jezelf blijven. Je krijgt het weer nog. Vanavond en vannacht is het droog.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 ZFM. was het op. Terwijl we zeiden over anderen, kijk daar lijken we niet op. Moet je nu zien, een leven voor illusies. Alle leuke dagen werden afgedaan met ruzies. Nu zie ik dat dit beter is, maar je moet weten dat het leven zonder jou geen leven is. Het pijn, nog langer zonder jou te zijn. Maar dan nog, moet ik je laten gaan. Dus droog je tranen. neem je de stappen die je neemt, ha? Ik denk dat het beter is. Waarom ga je niet meer met me mee, ha?